aangevuld met PVV en SGP. De wet gaat op 1 september in, maar de boete een jaar later. De drie grote studentenorganisaties vinden dat de wet groot onrecht doet aan duizenden studenten... en stappen daarom naar de rechter. Volgens de organisaties kleven er juridische bezwaren aan de wet. Zo is er geen overgangsregeling voor studenten die al bezig zijn met hun studie. Ook krijgen deeltijdstudenten, die automatisch langer studeren, net zoveel tijd als voltijdstudenten. Voor de kust van Soudaan zijn bijna 200 Afrikaanse bootvluchtelingen verdronken. Ze waren op weg naar Saoedi-Arabië toen er brand uitbrak op hun boot. Drie opvarenden zijn levend uit de Rode Zee gehaald. Naar meer overlevenden wordt nog gezocht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De illegale migranten waren in Port Soudaan aan boord gegaan. De jemenitische eigenaars van het schip zijn gearresteerd. Een poging om ook een tweede groep vluchtelingen te verschepen werd ontdekt voor het schip kon uitvaren. In het huis in Hoofddorp, waar gisterochtend vijf mensen omkwamen, is een jerrycan gevonden. Ook waren de deuren van het huis gebarricadeerd. Op een persconferentie zei de hoofdofficier van justitie dat de brand waarschijnlijk is aangestoken door een van de gezinsleden. In het huis woonden een Irakees, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen van 7, 9 en 11 jaar oud. Volgens burgemeester Weterings van Haarlemmermeer had het gezin een goede band met wijkbewoners. Wel is bureau jeugdzorg vorige maand enige tijd betrokken geweest bij het gezin. Vrijdagochtend is er een herdenkingsdienst op de school van de kinderen en smiddags in de protestantse kerk in de wijk. Het weer in het midden en westen kans op een bui. Overdag bewolkt en in het hele land kans op buien.